maar in de praktijk is het onmogelijk doordat ze geen rijbewijs mogen halen. Tegen die regel is veel protest geweest. Na de tweede heeft ook de Eerste Kamer ingestemd met het bevriezen van het eigen risico volgend jaar. Dat blijft op 385 euro, terwijl het aanvankelijk zou stijgen naar 400 euro. Op verzoek van de formerende partijen diende demissionair minister Schippers een spoedwet in om de verhoging te voorkomen. De politie heeft een jongen van 14 aangehouden in verband met de dood van een man en een vrouw in Katlijk in Friesland. Het zijn de vader en moeder van de jongen. Hun lichamen werden vandaag gevonden door buren. De 14-jarige jongen wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van zijn ouders, laat de politie weten. Op Bali zijn zo'n 75.000 mensen geëvacueerd uit het gebied rond de vulkaan Agung. Die staat op uitbarsten. Daarom moet iedereen in een straal van 12 kilometer rond de berg zijn huis verlaten. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken vraagt Nederlandse toeristen op Bali om zich te registreren. Ierland houdt volgend jaar een referendum over het schrappen van het verbod op abortus uit de grondwet. Het katholieke Ierland heeft de strengste abortuswet van Europa. Beëindiging van een zwangerschap is alleen toegestaan als het leven van de moeder in gevaar is. Uit peilingen blijkt dat een grote meerderheid voor versoepeling van de wet is. Feyenoord heeft ook zijn tweede wedstrijd in de Champions League verloren. In Italië werd het tegen AS Napoli 3-1. In de tweede helft miste Jens Toornstra een penalty voor de Rotterdammers. Sofian Amrabat scoorde uiteindelijk nog in blessuretijd. Het weer, vannacht plaatselijk kans op mist. De minima liggen tussen de 7 en 10 graden.